12 uur. Minister Grapperhaus heeft een goed gesprek gehad met vertegenwoordigers van het OM, advocaten en de Raad voor de Rechtspraak, zo zei hij na afloop. Na de moord op advocaat Dirk Wiersum leven er volgens hem onder advocaten angstgevoelens. Hij noemt dat kwalijk. Verder zei Grapperhaus dat er concrete afspraken zijn gemaakt over de centralisering van de beveiliging van mensen die worden bedreigd. Maar daar kan hij niks over zeggen. De in opspraak geraakte imam van de Rotterdamse Essalam moskee vertrekt. Eerder deze maand lieten Nieuwsuur en NRC geluidsopnames horen... waarin imam Abarkan zegt dat moslims alleen thuis horen in een islamitisch land. Ook al heb je een Nederlands paspoort, Nederland is niet ons land, zo is te horen. Een bestuurder van de moskee zegt nu tegen het AD dat in het belang van de toekomst van de moskee is besloten uit elkaar te gaan. Dat besluit zou gisteren in goed overleg zijn genomen. Het bestuur nam eerder al afstand van de omstreden uitspraken. Toen Abarkan de uitspraken deed... was hij overigens nog geen imam voor de Essalam-moskee. De man die gisteravond in Amsterdam in zijn auto is doodgeschoten... is de Surinaams-Nederlandse oud-profvoetballer Kelvin Meenaert. Dat bevestigt de politie. Hij speelde onder meer voor FC Volendam en FC Emmen. Meenaert werd in zijn auto vanaf een scooter onder vuur genomen... en reed daardoor een brandweerkazerne in. De twee daders die op de scooter zaten zijn voortvluchtig. In het zuiden van Afghanistan zijn zeker 20 mensen omgekomen... bij een bomaanslag bij een ziekenhuis. 95 mensen raakten gewond. Het ziekenhuis is deels verwoest. De verantwoordelijkheid voor de aanslag in de stad Kalat is opgeëist door de Taliban. Zij zeggen in een verklaring dat een gebouw van de Afghaanse veiligheidsdienst het doelwit was. Ook dat pand is beschadigd, maar of daar slachtoffers zijn gevallen is onduidelijk. Sinds de vredesbesprekingen met de Verenigde Staten deze maand stuk liepen... plegen de Taliban bijna dagelijks aanslagen. Het weer, trekken wolkenvelden over en vooral in het westen soms wat regen.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 Ik ben erbij. Jij toch ook? Ga naar worldcleanupday.nl en meld je aan. You are listening to Nashville Country Radio. boys, here she comes. she loves green and yellow. She's not the kind of girl you meet on the corner of Hollywood and Vine. But you might bump into her on aisle 21 at the farmer's feed and supply. With a bag of seed on her suntan shore. a Baywatch episode. But I'm telling you straight, that 600 acres is the only life she knows. There's gossip in town, flying around. She was sunset stripping for tips in L.A. But that's just a bunch of bean growers talking to the bean loaders. Ain't got a clue about a corn Cut a four-lane highway right through her pasture. Blaming on progress and moving traffic faster. But everybody knows Dat was uit 2012 Craig Morgan en The Corn Star. Dus denk nou niet wat ik wat anders zeg. Hè? van Craig Morgan. Je luistert nog steeds naar Nashville Country Radio. We zijn er een dikke uur bij je met de lekkerste country muziek met bluegrass en Amerikanen afgewisseld. Je hebt nog twee nummers van het Spotlight album te goed naar de Threads van Sheryl Crow. En we gaan natuurlijk straks nog even de Nashville Spiegelplaat voor je draaien. Bluegrass, ik zei toen straks al, dat is natuurlijk ook een ingrediënt van deze show. Dit is de band Songs from the Road Band en Any Highway. Any highway headed out kwartet uit North Carolina. En een zeer talentvol kwartet, want de bassist van deze band, Charles R. Humphrey III, heeft zelfs een IBMA en een Grammy op zijn naam staan en is lid van de North Carolina Musical Hall of Fame. Dus eh, talent genoeg. Hey Astrid, je hebt een uh... e-mail uit Twillingate, Newfoundland, Canada. Van Jared Waterman. Die stuurde naar info@nationalradio.nl een e-mail met een van zijn nummers en vroeg of wij de aandacht aan besteden. Zijn liefde voor de muziek begon bij John Prine en later waren er ook Johnny Cash en Merle Haggard die invloed op zijn muziek hadden. In 2008 ontdekte hij de muziek van de Everett Brothers en Jason Isbell. En zijn muziek kan het beste omschreven worden als country, folk en roots. Jared Waterman en de Alternate Reality. I like me me too. I decline. naar de spiegelplaat. Jannie Bakker uit Ermelo vroeg de volgende spiegelplaat aan. Omdat ze dit een ontzettend lekker nummer vindt. Het origineel is uit 1970 van Bobby Gentry. En 20 jaar later, 1990 dus, zette Reba McIntyre het op de plaat. Je gaat twee keer luisteren naar Fancy. Dit is de Nashville Spiegelplaat. remember all very well. Looking back, it was the summer I turned 18. We lived in a one room rundown shack on the outskirts of New Orleans. We didn't have money for food or rent, to say the least, we were hard pressed. Then Mama spent every last penny we had to buy me a dancing dress. Mama washed and combed and curled my hair, and she painted my eyes and lips. And then I stepped into my satin dancing dress, it was split on the side, clean up to my hips. It was red velvet trim and it fit me good. And staring back from the looking glass was a woman where a half grown kid had stood. Here's your one chance, fancy, don't let me down. Here's your one chance, fancy, don't let me down. that little bit of perfume on my neck and she kissed my cheek. And I saw the tears well up in her troubled eyes when she started to speak. She looked at a pitiful shack and then she looked at me and took a ragged breath. Your paws run off and I'm real sick and the baby's gonna starve to death. She handed me a heart-shaped locket that said to thine own self be true. And I shivered as I watched a roach crawl across the toe of my high heel shoe. It sounded like somebody else that was talking, asking, Mama, what do I do? And just be nice to the gentleman, Fancy, and they'll be nice to you. Here's your one chance, Fancy, don't let me down. Here's your one chance, Fancy, don't let me down. that was the last time I saw my mom. And I left that rickety shack. Cause the welfare people came and took the baby. Mom died and I ain't been back. But the wheels of fate had started to turn. And me, there was no way out. And it wasn't very long till I knew exactly what my mom had been talking about. I did what I had to do, but I made myself a solemn vow. That I was gonna be a lady someday, though I didn't know when I couldn't see spending the rest of my life with my head hung down in shame. I might have been born just plain white trash, but fancy was my name. Here's your one chance, fancy, don't let me down. Here's your one chance, fancy, don't let me down. It wasn't long after a benevolent man took me in off the street. And one week later, I was pouring his tea in a five-room hotel suite. Yes, you were. Well, I charmed a king, a congressman, and an occasional aristocrat. And I got me a Georgia mansion in an elegant New York townhouse flat, and I ain't done that. inspiration in my poor mama's voice ringing in my ear. Here's your one chance. de Nashville Spiegelplaat. Well, I remember it all very well looking back. It was the summer I turned 18. We lived in a one-room rundown shack on the outskirts of New Orleans. We didn't have money for food or rent, to say the least. We were hard-pressed. Then mama spent every last penny we had to buy me a dancing dress. Well, mama washed and combed and curled my hair, and she painted my eyes and lips. Then I stepped into a satin dancing dress. I had a split from the side, clean up to my heel. It was red velvet trimming, and it fit me good. Standing back from the looking glass, there stood a woman where a half-grown kid had stood. Then she kissed my cheek. And then I saw the tears welling up in her troubled eyes as she started to speak. She looked at a pitiful shack and then she looked at me and took a ragged breath. She said, Your paws runned off and I'm real sick and the baby's gonna starve to death. She handed me a heart-shaped locket that said, To thine own self be true. And I shivered as I watched a roach crawl across the toe of my high heel shoes. to the baby mama daddy, and I ain't been back.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 Die je natuurlijk allemaal kent van Glen Campbell. We gaan verder met een Americana country duo. Bestaande uit Jonathan Menes en Wendy Crow. Ze komen uit Knoxville, Tennessee. Dit is West Wind en Look Who's Talking Now. box van Nashville zat weer behoorlijk vol deze week. Dus vandaar dat we ook weer even naar onze digitale brievenbus gaan. En daarvoor blijven we in Nederland. Want deze 15-jarige dame uit Doetinchem heeft dit nummer zelf geschreven. Ze is ongeveer vijf jaar geleden begonnen met zingen. En geloof me, daar gaat ze echt nog niet mee ophouden.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 And en Get Up and Go. Alyssa en Ruby. Alyssa is de dochter van Katy Bale en Michael Bonagura van Bailey and the Boys. En Ruby is de dochter van Rod Stewart. Papa een carrière in de rockmuziek en dochter lief. Een carrière in de countrymuziek, wie weet. Het Spotlight album, daar gaan we nu naartoe. We gaan Bas de Graaf uit Alsmeer weer even blij maken. Want we hebben twee nummers van het album Threads van Sheryl Crow. Je gaat luisteren naar duetten, want het zijn allemaal duetten trouwens op dit album. Zowel Americana, country als rock. Maar we gaan nu echt over naar country muziek. Sheryl Crow en Willie Nelson hoor je eerst met Lonely Alone. En dat is geschreven door Sheryl en Shane McAnally. En daarna Sheryl Crow en Emmalou Harris, geschreven door Sheryl en Jeff Trott... die ook de productie voor zijn rekening nam van dit album samen met Sheryl. Ga lekker genieten. Dit is het Nashville Spotlight Album. I heard you say bartender, make it strong. If I had to guess, your lover's gone. I don't know you, and you don't know me. But there's no reason to be lonely alone. Is this sea taken? Do you like this song? tear up when it comes on. You know it's always done the same for me. There's no reason to be lonely alone. 1976. En dat deden we met Billy Joe Spears en Sing Me an Old Fashioned Love Song. We gaan voor de laatste keer in deze show terug naar onze digitale brievenbus. Vanuit Amerika stuurde Glenn Brown, oftewel de Revenue Man, zijn nieuwe single op. Hij maakt alternatieve country en Americana. Dit is Peace, Love and Understanding. toch weer hard als je het naar je zin hebt. Het is alweer voorbij. De show is voorbij, maar niet gedrukt. We zijn natuurlijk volgende week weer bij je op dezelfde tijd.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 Let's make a little staycation spot. You can shoot the silver, I'll be you can stop the war, I'll stop Put them boxes down, let's pour ourselves around and turn this living room into a Mexican cantina. Drinking his and her tequila.